Freddy van Tijn met het NOS-journaal. In Zeeland, in de plaats Renesse, zijn vannacht zo'n 75 Duitsers opgepakt na een massale vechtpartij. Ze zijn naar de gevangenis in Breda gebracht, meldt de politie. De groep keerde zich tegen de politie toen die iemand van de groep wilde aanhouden vanwege mishandeling. Tenminste, twee agenten raakten gewond. De Zeeuwse politie zoekt getuigen. In Rotterdam is een grote lekkage ontstaan in het nieuwe complex de Markthal. Bij woningen boven de overdekte versmarkt is een leiding gesprongen... waardoor de water naar beneden kwam, de hal in. Nu is de hoofdkraan dichtgedraaid en de lekkage is gestopt. Het water is onder meer terechtgekomen in winkels en elektraruimtes. De Markthal gaat wel gewoon open vandaag. Vandaag wordt herdacht dat doorgangskamp Westerbork 70 jaar geleden werd bevrijd. Bij de herdenking zijn twee gerestaureerde Duitse goederenwagons te zien. De directeur van het herinneringscentrum zegt dat de wagons zijn aangeschaft omdat ze een icoon zijn van de jodenvervolging. De herdenking van de bevrijding van kamp Westerbork is vanmiddag live te zien op NPO 2. President Obama noemt de ontmoeting die hij gisteravond had met zijn Cubaanse ambtgenoot Castro historisch. Obama benadrukte na afloop dat Cuba geen bedreiging vormt voor de Verenigde Staten. De Koude Oorlog is voorbij, zei hij. Castro noemde de ontmoeting openhartig en vruchtbaar. De twee mannen spraken in Panama voor het eerst met elkaar onder vier ogen. En dat was in de marge van een top van de Amerikaanse staten. Nou, activisten van Greenpeace hebben hun protestacties op een platform van Shell, dat naar de Noordpool zou worden gesleept, beëindigd. Volgens Greenpeace zullen boringen in het Noordpoolgebied leiden tot een ramp. Shell was naar de rechter gestapt om een einde aan de actie te maken. De Greenpeace-activisten besloten uiteindelijk zelf het boorplatform te verlaten, omdat er hoge golven op komst zijn. Het weer, van tijd tot tijd zon en het wordt ongeveer 14 graden.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 Gelukkig is daar snel verandering in gekomen en plots zijn de temperaturen een stuk hoger. Heerlijk. Veel luisterplezier. We brengen eerst een bezoek aan de Amerikaanse country charts met als eerste Michael Ray en Kiss You in the Morning. Zijn song hoorde je zojuist. Trouble is van Gloriana en tot slot is Josh Turner te gast met Lay Low. De Haan. Crossroads. In dit eerste uur verder aandacht voor het album en de act van de maand. De original is van Chris Christoffersen en natuurlijk ook aandacht voor materiaal uit eigen land. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. Mono is pas het achtste studioalbum van de Mavericks en ze bestaan toch al meer dan 25 jaar. De Mavericks nodigen ons uit om te dansen, te dromen of gewoon om te luisteren en te genieten. Dat laatste kun je volop van dit album. Het album is vakkundig samengesteld en het merendeel van de songs is geschreven door zanger Raul Malo van de band. Stories We Could Tell is mijn favoriet van dit album. I was about to change and there was nothing I could do no place I would rather be. Oh yeah. After you walked in, all the lights went dim and the music played all night. I may exaggerate, but that's what you are to me. Oh yeah. So if you knew me really well, think of the stories you would tell about the greatest love in all of history. Oh yeah, two strangers in the night. Here's some old Waterloo Revival is een duo dat bestaat uit Cody Cooper en George Burke. Hun debuutalbum na een eerdere EP is in de States gelanceerd en de reacties zijn overweldigend. Via de titelsong van het album maken we ook wij kennis met Waterloo Revival. just can't shake. Then you walk in the door, just what I'm looking for. Oh, babe, I gotta get to know you. Cause every move you make is getting me high. Putting crazy thoughts in my mind. When you're shooting that smile over here, yeah, my way, my way, girl.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 Alabama is een van de beste bands aller tijden. En met 41 nummer 1 hits in de VS hebben ze er meer dan zelfs de Doors, Led Zeppelin en de Beach Boys. Het door Randy Owen geschreven Feels So Right werd uitgebracht in 1981 als de tweede single en titeltrack van het gelijknamige album. Het werd een vierde nummer 1 hit. Crossroads, nummer 1 country hit. Whisper to me softly Breathe words upon my skin No So please, don't say goodbye. Just hold me close and love me beside you, I hear the echoes of your sigh. so right, baby. Brenda Lee is al jaren terug in de verketelheid verdwenen. Vaag herinneren we ons Miss Dynamite nog, maar ook niet veel meer dan dat. Nu is er plotseling met een nieuw album It's Me, waarop we Walking to New Orleans terugvinden. This time I'm walking to New I'm gonna need two pair of shoes when I get through walking the blues. When I get back to New Orleans, I've got my suitcase in my hand. Now ain't that a shame? I'm leaving Yes, I'm walking to New Orleans.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 Hij is voornamelijk bekend van songs als Me and Bobby McGee, Sunday Morning Coming Down, Help Me Make It Through the Night en de gospel tune Why Me Lord. Nummers die veelvuldig door andere artiesten zijn gecoverd, onder wie Janis Joplin, Johnny Cash, Jerry Lee Lewis en Willie Nelson. In 1977 kreeg hij een plaats in de Nashville Songwriters Hall of Fame. Nu eerst het origineel van Why Me Lord, met in het tweede uur een cover van deze song. I've known. Tell me, Lord, what did I? try to repay all I've taken from you. Maybe, Lord, I can show someone else what I've been through myself on my way back to you. Lord. album Drinking Alone van de Canadees Tim Bradford krijgt als omschrijving honky-tonk muziek mee. Het is echter veel meer wat deze singer-songwriter ten gehore brengt. De songs bewegen zich tussen rockabilly, Texas shuffles, Bakersfield en pure country. Leuk album om naar te luisteren. Tim Bradford met Living with a Heartache. probably wishing that I could be there too. Don't you be surprised if by chance I don't arrive, but there's one last thing I'd like to ask of you. When my name comes up in conversation, don't believe my buddies when they say that I'm all alone and blue from losing you. For I've kept a close companion since that day probably don't recall a thing about her. But it was you who introduced us way back when. She stuck right by my side from the moment that I tried to win you back to loving me again. Now I ain't lonely, I'm living with a heartache. She's been good to me since you've been gone. And she don't give me the gears for the drinking or the tears pillow in the morning after crying all night long. Ain't lonely, I'm living with a heartache. And it's nothing like the love we used to share. Cause she don't run round at night, she don't cheat, she don't lie, she don't remind me how you used to care. misty hours of morning holds me as the moon falls through the trees. When I wake up all ashamed that I dreamed of you again, she squeezes me so tight to her I can hardly breathe. On Friday nights I'll take her to the tavern, hoping for a little time apart. Let the bottle do the work and try to wash away the hurt until the morning. I'm right back at the start. living with a heartache. She's been good to me since you've been gone. And she don't give me the gears for the drinking or the tears on my pillow in the morning after crying all night long. It's only I'm living with a heartache. And it's nothing like the love we used to share. Cause she don't run round at night, she don't cheat, she don't lie. you don't remind me how you used to care. Het blokje songs uit eigen land is een vast onderdeel en onmisbaar in dit programma. Heidi Gabriel en Gino de Vos werden genomineerd voor een International Music Country Award in Jefferson, Texas. Binnen enkele maanden trekken ze daarvoor naar de VS. Heidi is van Nederlandse afkomst en woont in Krimp aan de Lek. Calamity Jane is een eigen compositie en het beluisteren meer dan waard. Van Lana Wolf is nog niet zo lang geleden het album Willing verschenen... met daarop The Moon is a Hard Mistress. Dit najaar staat ze in de Nederlandse theaters met The American Country Legends. De mooiste song van het Common Linnets album is tragischerwijze van Welen... Hij zingt het prachtige Where Do I Go With Me, maar maakt eh, geen deel meer uit van de Common Linnets. Inmiddels is de nieuwe formatie bezig met de opname van het tweede album. Get your horse and saddle up, Billy. Billy, saddle up. Don't fight, don't hide, just ride and go see her, Billy. Billy. You're cursing, smoking, drinking, lovely lady. Wait for you at the borderline, so be on time. So hurry up, Billy, if you want to see our Calamity Jane.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 Poor, poor Calamity Jane, waiting for her Billy boy who's not on the train. Poor, poor Calamity Jane, Billy tried so hard. Wekelijks op dit station. Once the sun did shine Fresh new country. Eddie Raven en Joe Elsonier op het lijf geschreven. Hun interpretatie van de klassieker Colinda. Mavericks brengen country in de meest brede zin van het woord. De puristen vragen zich af, wat is dit? Allerlei ritmes worden samengesmeed tot één geheel en soms denk je aan Latin of salsa, dan weer aan Tex-Mex en ook country wordt niet vergeten. We gaan op de salsa tour met All Night Long. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. van de twaalf liedjes op Reckless Skyline werd zowel tekst als muziek geschreven door Caitlin Kenty zelf. En haar keuze voor het nummer Unknown Legend van Neil Young om te coveren is de ultieme getuige van haar uitstekende muzikale smaak. De muziekstijlen die ze beheerst variëren tussen folk en country. Ballads, uptempo, rockliedjes en sobere donkere blues. Caitlin Kenty heeft met Reckless Skyline een hele mooie en bijzondere plaat gemaakt. Enough about hard times. Enough about hard times you fell on your own knife. Enough about leaving unless you're going Kill Country is de naam van de groep die dit eerste uur afsluit. Een heel verkeerde naam om mee af te sluiten. Wat dat betreft is de song Coffee Black veel toepasselijker, want die zwarte koffie ga ik even nemen.